Ons geduld is niet oneindig, zei Obama. Hij reageerde daarmee op het internationale topoverleg gisteren in Genève. Tijdens dat overleg is afgesproken dat VN-inspecteurs toegang krijgen tot de nieuwe fabriek in Iran waar uranium wordt verrijkt. Het Westen vermoedt dat Iran kernwapens wil ontwikkelen, maar volgens Iran wordt alleen gewerkt aan het opwekken van kernenergie. Als Iran zijn woorden nu niet snel omzet in daden, zal de druk worden opgevoerd, zei Obama. Hij doelde daarmee onder meer op hardere sancties van de VN. IOC-lid Anton Gezink eist het aftreden van het hele bestuur van de sportkoepel NOC-NSF. Hij vindt dat het bestuur de belangen van de Olympische beweging niet goed behartigt. Ook heeft Gezink moeite met de werkwijze van het bestuur. Volgens hem is er te weinig ruimte voor een afwijkend geluid. Ik word behandeld als een Marokkaan of Turk in Nederland. De indruk wordt gewekt dat ik onbetrouwbaar ben, zegt Gezink. Verder staat hij niet achter het plan om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen. Het bestuur van NOC-NSF hoeft niet op mij te rekenen, zegt Gezink. De Amerikaanse golfer Tiger Woods is de eerste sporter ter wereld die meer dan 1 miljard dollar heeft verdiend. Het heeft het Amerikaanse blad Forbes berekend. Volgens het blad passeerde Woods de grens van 1 miljard dollar nadat hij afgelopen weekend een bonus van 10 miljoen had ontvangen voor zijn zegen in de FedEx Cup. Het inkomen van Woods bestaat uit prijzengeld, startgeld en sponsorgeld. Verder heeft hij een eigen bedrijf dat golfbanen ontwerpt. Woods is al de best betaalde sporter van de wereld sinds 2002. Het weer, vannacht valt lokaal een bui. De temperatuur daalt tot zo'n 9 graden. Morgen overdag opnieuw bewolkt en soms regen.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 I need a little. Funny how quick the milk turns sour, isn't it? Isn't it? Your face has been looking like that for hours, doesn't it? Hasn't it? Promises, promises turn to dust. Wedding bells just turn to rust. Trust into mistrust.